Meteen vanaf het begin toen duidelijk was dat, dat het ging om een misschien wel de zwaarste aardbeving daar sinds 1952, daar wordt over gesproken, is meteen een, eh, zeg maar een noodplan in werking getreden. Mensen werd eh, aangeraden om zo veel mogelijk hun huizen te verlaten maar men is heel erg eh, op zijn kievieven en eh, mensen waren dus erop voorbereid dat er eh, zoiets zou kunnen gebeuren. De tsunami heeft nu het noorden van Japan bereikt. De schade lijkt daar ook mee te vallen. Toch zijn 900.000 Japanners opgeroepen om te evacueren. Jongeren kunnen niet meer goedkoop met de trein. De NS stopt met goedkope kaartjes voor tieners... omdat er afgelopen half jaar 60 miljoen verlies werd geleden. Er gingen wel iets meer mensen met de trein... maar door de inflatie moest NS toch veel kosten maken. Bewoners van een opvangschip voor Oekraïense vluchtelingen in Nijmegen zeggen dat ze ziek zijn geworden van het eten daar. Dat zou van extreem slechte kwaliteit zijn en ook regelmatig over de datum. Daardoor zouden sommigen last hebben van misselijkheid, buikpijn en diarree. De bewoners hebben een klacht ingediend bij de gemeente, vluchtelingenwerk en de beheerder van het schip. En Jeroen uit Enschede zet alles op alles voor een nieuw wereldrecord. De hoogste zonnebloem. Hij experimenteert al jaren met het kweken van reuzenzonnebloemen. 1998 was echt een domper. Ja. er eentje van 2,86 meter. 86. Dit jaar heb ik er eentje boven de 9 meter. De vraag is, gaat hij het redden? 9,04. En hoeveel centimeter moet je dan nog? Nog 13 centimeter. En als die 13 centimeters binnen zijn... Een Guinness Book of World Records. Nou, vorig jaar had hij al de hoogste van Nederland. Bijna 8 meter was die. Om te voorkomen dat de plant knakt...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 Die is ontstaan na een zware beving voor de kust van Rusland. Tot nu toe lijken de gevolgen mee te vallen, maar het gevaar is nog niet geweken. De NS heeft het eerste halfjaar opnieuw verlies gedraaid. Het aantal reizigers groeide wel, maar niet genoeg. Vanwege de hoge kosten door inflatie leden de spoorwegen een verlies van 60 miljoen euro. In Duitsland is een Nederlander betrapt die met koffers vol drugs het land probeerde binnen te komen. De man reisde per trein met in zijn bagage 30 kilo ecstasy en 5 kilo ketamine.